uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van ruim een half miljoen mensen vervalt op 4 februari het corona-toegangsbewijs... omdat ze niet op tijd hun boosterprik hebben gehad... schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. De geldigheid van het bewijs wordt vanaf 4 februari beperkt... tot 180 dagen na een besmetting en 270 dagen na vaccinatie. Kuipers hoopt dat door de nieuwe geldigheidsduur... meer mensen een boosterprik halen. De officier van justitie die het Rijksrecherche-onderzoek... naar de zelfmoord van een undercoveragent vorig jaar leidde... was ook de officier in de strafzaak waarin de man als infiltrant was ingezet. Dat schrijft de Telegraaf. Die spreekt over een dubbele pet van het Openbaar Ministerie. Het OM speelt een belangrijke rol in undercover-acties... omdat de officier van justitie beslist over de inzet van infiltranten. Nabestaanden en ook de Nederlandse politiebond zetten hun vraagtekens bij die dubbele pet omdat de officier dan onderzoek zou moeten doen naar zijn eigen zaak. In de Verenigde Staten zijn 120 federale gevangenissen in lockdown... na een ruzie tussen bendeleden in een Texaanse gevangenis... waarbij twee doden zijn gevallen. Gevreesd wordt voor vergeldingsacties van bendeleden... die in andere gevangenissen zitten. Daarom moeten de gedetineerden het grootste deel van de dag in hun cel blijven... en is bezoek voorlopig verboden. Denemarken laat vanaf vandaag alle coronamaatregelen los. Het land vindt dat het kan omdat ondanks de hoge besmettingscijfers... het aantal ziekenhuisopnames niet zorgwekkend hoog is en de IC-bezetting afneemt. Alleen regels voor testen, quarantaine en isolatie blijven in stand. Het weer overwegend bewolkt en wat regen. Later op de dag wordt het steeds vaker droog. En in het noordwesten breekt de zon even door. Het wordt een graad of 9 met vooral aan zee vrij veel wind. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een ongeluk op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder zorgt ervoor dat de weg dicht is tussen afrit Egmond en Bergen. Op de N242 vanuit Middenmeer naar Alkmaar bij Boekelemeer.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 omdat ze niet op tijd hun boosterprik hebben gehad, schrijft minister Kuipers aan de Tweede Kamer. Het corona-toegangsbewijs is vanaf 4 februari nog maar beperkt geldig. In de Verenigde Staten zijn 120 federale gevangenissen in lockdown... na een ruzie tussen bendeleden in een Texaanse gevangenis... waarbij twee doden zijn gevallen... Gevreesd wordt voor vergeldingsacties van bendeleden in andere gevangenissen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss is positief getest op corona. Gisteravond zat ze tussen haar partijgenoten in het Lagerhuis bij het debat... waarin premier Johnson zijn excuses aanbood voor Partygate.